supermarkten en de vleessector binnenkort af. Het zoutgehalte gaat met 10% de vette daalt met 5%. De overeenkomst is een gevolg van de druk van de overheid om het zoutgehalte in voedsel omlaag te krijgen. Anderhalf jaar geleden werd al afgesproken om minder zout te stoppen in blikgroenten. En onlangs kwam er een wettelijke bepaling dat er minder zout mag zitten in brood. Te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk die een risico vormt voor hart- en vaatziekten en nierschade. Het weer nog vandaag bewolkt en er valt een enkele bui.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 She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? like in the song, remember? If you love somebody, set them free. And that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know face spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You find it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, no nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You're finding it, take it, take it in, it's all here You and me, no one else, nothing else but us right now And I ain't need nothing else, no one else but you and I And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now You and me, no one else, nothing else but us right here You and I, no one else, nothing else but you and I constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't hammer it up or me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.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 Consumenten hebben deze maand iets meer vertrouwen gekregen in de economie. En ze zijn ook minder somber over hun eigen financiële situatie voor het komende jaar, zegt het CBS. Verder zijn de consumentenbestedingen in de maand maart iets verbeterd. Maar dat komt vooral door het hogere gasverbruik, door het koude weer. De Belangenorganisatie voor Zorgondernemers, Actis, is bang voor massa-ontslag van thuishulpen. Gevreesd wordt dat ondernemers het voorbeeld volgen van sensieren in de Achterhoek. Dat bedrijf heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De aanleiding zijn de bezuinigingen op de zorg. Gemeenten weten nog niet hoeveel geld zij volgend jaar aan thuishulp kunnen besteden. Sensieren wil niet langer wachten en heeft voor iedereen ontslag aangevraagd. Actis is bang dat dit de eerste organisatie is in een reeks. Vier van de zeven studenten die vorige week gewond raakten tijdens een oefening bij Defensie liggen nog steeds in het ziekenhuis. Ze vielen van een gebouw vier meter naar beneden. Wel zijn alle leerlingen inmiddels van de intensive care af. Het Arnhemse ROC Rijn-IJssel wil niets zeggen over de verwondingen van de studenten. Een woordvoerder zegt alleen dat het er voor iedereen goed uitziet. De studenten volgen een opleiding tot beveiliger.